Gert Kluk met het NOS Journaal. Om middernacht is in Wageningen telde de wereld waar de Duitsers zich in 1945 overgaven. De Britse veteraan Ray Lord bracht de vlam naar Wageningen. Daarna ontstak burgemeester van Ruurmond het bevrijdingsvuur. Meer dan 1300 estafettelopers verspreiden het vuur nu door het land. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam verliep gisteren zonder problemen. Er zijn wel elf mensen opgepakt die verward waren, de openbare orde verstoorden, zich niet konden legitimeren of die traangas in hun auto hadden. De Amerikaanse president Trump is een stap dichter bij het afschaffen van Obamacare. Het Huis van Afgevaardigden stemde gisteravond in met zijn nieuwe zorgwet. Twintig republikeinen stemden tegen de wet, net te weinig om hem tegen te kunnen houden. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. De vraag is of dat gaat lukken, omdat de republikeinen een krappe meerderheid hebben. In Irak is de man van de Nederlandse Syriëganger Laura H. opgepakt, meldt het dagblad Trouw. Zijn arrestatie in Mosul werd gefilmd en volgens de krant hebben familieleden bevestigd dat het hem is. Ibrahim L. vertrok twee jaar geleden met zijn vrouw en kinderen naar Raqqa in Syrië om te vechten voor islamitische staat. Later gingen ze naar Irak. Laura H. vluchtte daar vorig jaar zomer weg en werd opgepakt op Schiphol. Ze zit nog steeds vast. Wat er met haar man gaat gebeuren is niet duidelijk. Volgens trouw sluit de militie die hem opgepakt heeft arrestanten normaal gesproken op in geheime gevangenissen. Manchester United is een stap dichter bij de finale van de Europa League. De Engelse voetbalclub won gisteravond in Spanje met 1-0 van Celta de Vigo. In gisteren won Ajax met 4-1 in de anderhalve finale van Olympique Lyon. Volgende week zijn de returns en daarna volgt de finale in Stockholm.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 En eh, ook mijn andere collega's voorzien u eh, ja, wekelijks van eh, heerlijke jazzmuziek. Ik ga het vandaag ook proberen. We beginnen met Jim, James, moet ik zeggen, Morrison. Seven come eleven. uitstekend spel van eh, James Morrison. We gaan eh, naar een zangeres waarvan ik vind dat ze een heerlijke stem heeft. En dat vindt u vast ook straks. En ze weet bovendien ook nog hoe de liefde eruit ziet. The Look of Love, Shelby Lynn. Of love is in your eyes. The look your heart can disguise. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait time can erase. A line to my heart. Let this be just the start. So many nights like these. Let's take a keys I can hardly wait to hold all the way Shelby Lin heet ze. Ze zingt ook country muziek overigens. Maar eh, ook jazzy stukken, dat doet ze uitstekend. Vond, vind ik althans hoor. Ik hoop u ook. Uh, ietsje meer op tempo met Michael Bublé. We gaan uh, eventjes met het vliegtuig. Nou, naar welk land eigenlijk?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 Dat moet je eigenlijk niet wezen nu, eh, want het is ook nog mijn vakantie. En nou, misschien heeft u ook nog wel een weekje voor de boeg. Een weekje genieten van het zonnetje, want dat schijnt nu buiten. Maar ook van heerlijke jazzmuziek bij ZFM Zandvoort. We gaan iets meer up-tempo nu hoor, een beetje uitpakken... met een live optreden van Mr. Buddy Rich... Een van mijn favoriete drummers. Mensen die van een eh, heerlijke drumsolo houden. En daar ben ik er eentje van. Eh, de Bugle Call Rack eh, van de big band van Buddy Rich. Daar hebben we van genoten. We gaan even een stapje terug. Even bijkomen met een kopje koffie en misschien wel een gevulde koek. Of nog wel een oranje tompoes over van Koningsdag. En dat doen we dan met... Twee mensen die er helaas niet meer zijn... maar wel prachtige muziek hebben gemaakt voor ons. En dat laten ze ons voor eeuwig achter. Ik heb het over Rogier van Otterlo en Toets Tielemans. Ik lijk Willem Duis wel. Nummer heet Two of a Kind. En dat klopt ook helemaal. Twee muzikanten van dezelfde soort. Namelijk die van hoge kwaliteit. het orkest van eh, Rogier van Otterlo... samen met good old Toets Tielemans. De man die prachtig gitaar kan spelen, maar nog mooier mondharmonica, eh, mondorgel, hoe je het noemen wil. Eh, eigenlijk onsterfelijke muziek die je altijd kunt draaien. Nou, trek je korte broek even aan, doe een t-shirtje aan. Neem wel een klamboe mee, want we gaan even op safari. En dat doen we met een zwingende safari dit keer. Burt Camford, u kent hem allemaal. Eh, achterin zo'n jeep. Swingend, terwijl de tijgers en olifanten om u heen lopen. De <laughs> swinging safari met eh, natuurlijk het orkest van Burt Canford. We gaan eh, even naar, Love Ballad draaien. en dat doet George Benson zo geweldig, vind ik. Als er iemand kan zwingen, dan is het George Benson. Zowel vocaal als met zijn gitaarspel. Kan je niet best stil blijven zitten, mensen. what a difference so right. George Benson, Love Ballad. Ja, dat zijn we die muzikanten, die hebben geen rode bloedlichaampjes. Dus die hebben gewoon noten in hun bloed. En dat pompt, maakt door, door dat lichaam. En dan moet je je voorstellen dat je dus eh, op je snaren zo uh, virtuoos tekeer kan gaan. Elk nootje naar elkaar. Ook nog synchroon met je stem nabootsen. En dan ook nog zuiver. Nou, ik geef het je te doen, mensen. Honeysuckle Rose, die kent u ook wel, hè? Eva Cassidy gaat het zingen. En u kent natuurlijk Eva Cassidy als een zangeres die heel mooie eh, ballads ook zingt. Zoals Fields of Gold en Songbird en You Take My Breath Away. Ook zo'n prachtig nummer. Maar ze is ook jazzy in staat eh, het een en ander te laten horen. Helaas niet meer eh, levend, want ze is overleden. Maar haar muziek is verewigd op de geluidsdragers. En dankzij dat feit kan ik Eva aan u laten horen vanmorgen. so Zandvoort live. Every honeybee fills with jealousy when they see you with me. I don't blame them, goodness knows. My honeysuckle rose. Flowers droop inside when you're passing by. And I know the reason why do goodness knows your mama circle road. terecht applaus voor Eva Cassidy. Nooit geweten dat ze dat ook allemaal in huis had. Want ik ken haar eigenlijk uitsluitend van die mooie love songs allemaal. Eh, eens even kijken, luisteraars. Wat heb ik? Oh ja, eh, als u zondagochtends wel eens eh, alleen thuis was... dat uw ouders zeg maar even weg moesten... en dan hadden ze een, een oppas ingehuurd, een nanny... draaide u dan ook wel eens jazz voor de nanny? Van Keut en Co., gewoon jazzmuziek voor de oppas. Ja. Pas op hoor. Hey. Don't know where she is right now. Maybe I don't wanna know, don't wanna see, don't wanna go. Maybe I'm wrong. Cause I'm so much in love. Should try to find her. This woman I'm dreaming of. Just for the nanny. I got just for the nanny. Just for the nanny. I got says, and then the way she looks, her eyes and the lines of her body, the way she looks, mm, the way she feels, just for the nanny. I got just for the nanny. Just for the nanny got jazz, jazz, jazz, jazz, jazz for the nanny. I got jazz for the nanny, jazz for the nanny. I got jazz. money. I got jazz for the nanny, jazz for the nanny. I got jazz, jazz, jazz, jazz, jazz for the nanny. I got jazz for the nanny, jazz for the nanny. Eh, in de badkamer zingt hij nog even door. De Keut en Co was dat met jazz voor de nanny. Gek op een heuvel. U heeft hem eh, vast wel eens gehoord van uh, eh, Mr. Paul McCartney. Maar ook Sessie Menses en Brazil 66 weten daar een heel aardig werkje van te maken. The Fool on the Hill. Lekkere muziek hoor, ik krijg er koorts van.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 Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, tell about it. Romeo loved Juliet. Uh-huh. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever. Fever, fever, fever, yeah. When we kiss it fever without saving you. Oh, fever, I'm, i a fire. Fever, yeah, I burn for truth. tell you what a lovely way to burn. All right now, what a lovely way to burn. I like that. what a lovely way to burn. <laughs> you ain't right, Ray. Ja, Mr. Ray Charles samen met Natalie Cole. En ze hadden allebei een beetje koorts. Kan gebeuren natuurlijk. En eh, het is, eh, luisteraars, ik kijk op mijn klokje. 10 uur 48. Dus we hebben nog een paar... Eh, plaatjes te gaan voor het eerste uur van ZFM Jazz alweer voorbij is. Maar dat maakt niet uit. Er komt nog een vol uur bij u terug straks. Blijf gewoon gezellig luisteren. Neem een lekker bakkie en eh, gevulde koek erbij. Tompoes, ik heb het al gezegd. Een oranje tompoes, die zijn er vast nog een paar over. Want tegenwoordig als je die dingen koopt... dan moet je een pakketje van vier of van zes nemen. Want twee losse tompoesen, doen ze gewoon niet meer bij de supermarkt. Nou, dan moet je misschien wel naar de verse bakker. Dat is weer een heel ander verhaal. Ik ga daar niet te ver eh, op in, want eh, we moeten naar muziek luisteren bij het antwoord. En dat doen we eh, dit keer samen. ik, ik pleit er ook voor. Let's stay together. We kennen dat natuurlijk van Tina Turner, Let's Stay Together. Maar het is natuurlijk ook instrumentaal door diverse eh, instrumentalisten op de geluidsdragers gezet. En dit is eh, Night of the Sex, zo heet het album. Er staat geen... Eh, er staan geen muzikanten bij opgenoemd, maar het klinkt heerlijk. Ja, voor de liefhebbers van het prachtige instrument, de saxofoon, was dit eh, Let's Stay Together. We gaan eh, bijna het laatste... Nee, nee, ik kan er nog twee doen. Zo het eerste uur van CFM Jazz. We gaan even met eh, George Benson nog een keer naar, naar de zee. We zitten er toch vlakbij, dus...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 If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon the shore, we'll kiss just as before. before. Happy evilly beyond. Benson was dat. Eh, ik moet eruit luisteren, want het nieuws komt zo voorbij. Eh, we moeten even pauze nemen. Ik ga een bakkie doen, u ook. En eh, we gaan eruit met een jazzy stukje van... The Faas, zo heten ze. Maar dan met PH, The Faas.